4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schoolbesturen moeten meer achter hun personeel gaan staan... bij conflicten met ouders en leerlingen, vindt de Tweede Kamer. In een debat leverde bijna de hele Kamer kritiek op de schorsing... van een onderwijsassistent in Heemskerk... en van een techniekinstructeur in Hoofddorp. De een greep een leerling in zijn nekvel... en de ander zou de profeet Mohammed hebben beledigd. Volgens de Kamer kiezen scholen vaak te snel de kant van de ouders en leerlingen... uit angst voor reputatieschade. Ondernemer en tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal wordt informateur in Flevoland. Forum voor Democratie heeft haar daarvoor gevraagd, meldt Omroep Flevoland. Van Gaal gaat onderzoeken welk nieuw college van gedeputeerde staten mogelijk is. De partij van Thierry Baudet is sinds de Provinciale Statenverkiezingen van vorige week de grootste in Flevoland. De EU heeft het besluit over nieuwe regels voor het meenemen van een WW-uitkering naar een ander land uitgesteld. Door het voorstel zouden arbeidsmigranten niet drie, maar zes maanden WW in hun eigen land kunnen ontvangen. Onder meer Nederland, België, Duitsland en Denemarken zien dat niet zitten, maar die landen vormen een minderheid. Ze hebben nu zoveel vragen ingediend over het voorstel dat EU-voorzitter Roemenië het besluit erover heeft uitgesteld. The Lion King is de best bezochte musical ooit in Nederland. Verdeeld over twee speelperiodes trok de voorstelling ruim 3,3 miljoen bezoekers. Daarmee is de vorige recordhouder, Soldaat van Oranje, van de troon gestoten. Directeur Albert Verlinde van Stage Entertainment maakte het nieuws vanmiddag bekend... voorafgaand aan de duizendste voorstelling van de tweede reeks van The Lion King. Het weer, veel bewolking, maar hier en daar ook wat zon. In Groningen kan nog een buitje vallen, het is een graad of 11. Morgen iets meer zon bij ongeveer 14 graden. Ook vrijdag is het rustig weer. Het kan dan nog een paar graden warmer worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de spits begonnen met files op de A4.